Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Grand Prix van China is voor Max Verstappen uitgelopen op een teleurstelling. Net als gisteren in de sprintrace had hij een dramatische start... en uiteindelijk viel Verstappen na tien ronden uit met een haperende motor. Mercedes-coureur Kimi Antonelli kwam als eerste over de finish... zijn eerste zege in de Formule 1 politie heeft vannacht op een camping in Willemstad in Brabant... een eind gemaakt van een illegale raveparty. Er waren tussen de 500 en 1000 mensen. Er kwamen klachten binnen over geluidseffecten. De politie zette een helikopter in en sloot de elektriciteit naar de camping af. Toen gingen veel mensen weg. Bij de rave in Willemstad is niemand aangehouden. In Saudi-Arabië meldt dat het vannacht zes ballistische raketten en zeker 30 drones heeft onderschept. Een deel werd neergehaald in het oosten, waar grote olieraffinaderijen zitten. Een ander deel was gericht op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Iran meldt dat het Amerikaanse strijdkrachten heeft beschoten in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Iran schiet Amerika vanuit de Emiraten op het Iraanse olielaadstation Gark. In Castilië en León, in het noordwesten van Spanje... zijn vandaag regionale parlementsverkiezingen, de derde in korte tijd. Er wordt winst verwacht voor de conservatieve Partido Popular... en het radicaal-rechtse Vox. De PSOE, de socialistische regeringspartij van premier Sanchez... staat in de peilingen op verlies. Sanchez voerde in de regio campagne met zijn boodschap... tegen de Amerikaanse-Israëlische oorlog in Iran. De landelijke verkiezingen in Spanje zijn over anderhalf jaar. Dat is weer nog zon, in de loop van de middag bewolkt en vanavond regen. Er staat vrij veel wind uit het zuidwesten en het wordt 11 graden.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 Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending weer een gezellige mix van mainstream jazz. Speciale aandacht besteed ik aan het lenteseizoen dat nu echt gaat doorzetten. In mijn voortuin zie ik de narcissen en de forsythia al helemaal opkomen. Dus draai ik een aantal nummers dat aan de lente gewijd is. Verder hoort u onder andere het kwartet Four Over Kind, waarover later meer... Hank Jones, Quincy Jones en his orchestra... Maynard Ferguson Big Band met zangeres Chris Connor... Ernestine Anderson, het Alice Marsalis trio Ellis, de vader van de eh, bekende Marsalis family, zoals Wynton Marsalis. Eh, de big band van Jerry Mulligan met Mel Tormé en George Shearing. Hammond-organist Jimmy Smith, Charles Mingus, Clifford Brown, Michael Varekamp die verleden week zondag nog in Theater de Krocht optrad. Te veel om op te noemen en nog veel meer. Dus relax, schenk nog een kop koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer Spring is Here... vertolkt door Hank Jones op piano, Ray Brown op bas en Jimmy Smith op drums. En het tweede nummer wat ik heb klaarstaan is van de groep Four of a Kind. Eh, wie zijn dat? Wel, dat eh, deze groep bestaat op deze cd uit Dado Moroni op piano, Theo de Jong op elektrische bas... Frits Landersbergen op eh, drums en Jeroen de Rijk op percussie. Dado Moroni was eh, in 15 februari, op 15 februari de solist in eh, het eerste concert... wat weer in het hernieuwde theater De Krocht werd gegeven... in het kader van Jazz in Zandvoort. <clears throat> Toen was er een andere bezetting, maar bij eh, die uitvoering eh, werd er nog een eh, cd aangeboden die je kreeg van een opname van Dado. voor een tijd geleden, alweer 26 jaar geleden, een opname uit op 29 oktober 2000. En daar ga ik nu wat van draaien. de zon schijnt nu nog, maar er is ook wat regen voorspeld later op de dag. Vandaar, hier is that rainy day. was dus Dado Moroni, die Italiaans-Amerikaanse pianist... met Here's That Rainy Day van de cd Ketten. De eerste vocale bijdrage vanochtend eh, komt van Ella Fitzgerald. Ze wordt begeleid door Alice Larkins op piano. Het is een eh, opname van een hele tijd terug uit 1950 van de LP Ella Sings Gershwin luistert u naar Someone to Watch Over Me.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 Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. this lost land. There's a somebody out. be good to one who'll watch over me. Although he may not be the man some girls think of as handsome, to my heart he carries the key. you tell him, please, to put on some speed? prachtige lyrische stem van Ella Fitzgerald. Eh, een eh, gigant op de tenor. Ik heb het over Ben Webster. Ben die wordt hier begeleid door Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas... en Stan Levy op drums. Van eh, zijn LP Soulville gaan we luisteren naar Making Whoopie. waren de klanken van uh, meester tenor saxspeler Ben Webster. Eh, George Shearing heeft een aantal eh, albums gemaakt met Miss Peggy Lee. Eén daarvan was getiteld Beauty and the Beat. En van die LP ga ik een nummer draaien. Het is weer gewijd aan de lente. There will be an other spring. Don't cry. There'll be another. the bird is on the wing. Another time to love and laugh with me. Just waiting. gevoerde stem van Miss Peggy Lee. Eh, we gaan iets wat meer muzici laten horen, namelijk eh, een big band Quincy Jones en his orchestra. Van het album The Quintessence gaat u luisteren naar Little Karen. Ja, dat waren de klanken van Quincy Jones en zijn orkest. <clears throat> Eh, ik doe er eh, nog een eh, big bandje bij. En wel de big band van Maynard Ferguson. het nummer komt van het album Double Exposure Plus To The Company. En ook dit nummer wat ik ga draaien gaat weer over de lente. De zang komt van Chris Connor en het nummer is getiteld Spring Can Really Hang You Up. the most. Once I was a sentimental thing. Threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splinter for to coast. My heart tries to sing so they won't hear it breaking. Spring can really hang you up the most. Mr. Bonner van zangeres Chris Connor... met het prachtige koper van de big band van Maynard Ferguson. We gaan eh, naar Europa, naar een uh, dubbel album getiteld Chat in Paris. En dan hebben we het natuurlijk over Chad Baker. Eh, het is een opname uit 1955 met Chet uiteraard op trompet... Gérard Justin op piano, Jimmy Bond op bas en Niels Bertien Dalander op drums. There's a Small Hotel. dat waren de klanken van Chad Baker. En dan heb ik nu een opname van eh, Ernestine Anderson... met haar eh, cd Isn't It Romantic. En het bijzondere van deze cd is dat eh, Ernestine begeleid wordt... door het Nederlandse Metropoolorkest... onder leiding van Jerry van Rooyen. En alle arrangementen op deze cd werden geschreven door Lex Jasper. Nou, crème de la crème zou ik zeggen. Uh, wij gaan luisteren naar de opname van You're My Everything. You're my everything underneath the sun You're my everything rolled up into one. My only dream, my only real reality. You're my idea of a perfect personality. You're my everything, everything I need. You're my song I sing and the book I read. You're a way beyond belief just to make it breathe. You're my winter, summer, spring, my everything. You're my everything underneath the sun. You're my everything rolled up into one. You're my only dream, my only real reality. My idea of a perfect personality. You're my everything everything I need. You're the song I sing, the book I read. You're way beyond belief, and just to make it brief, you're my summer, winter, spring, my everything. You're my everything rolled up into one. You're my only dream, my only real reality. You're my idea of a perfect personality. You're my everything, everything I need. You're the song I sing, you're the book I read. You're a way beyond belief just to make it brief. You're my winter, summer, spring, my yeah. dat was Ernestine Anderson met het Metropoolorkest. Ik begon deze uitzending met Spring is Here... in een instrumentale uitvoering met eh, Hank Jones. Ik draai het nummer nog een keer, maar nu vocaal. Een eh, prachtige opname van The Singers Unlimited uit 1994. Spring is Here. used like me, stars with fear. Why doesn't the night de Singers Unlimited. En we gaan snel verder met het Alice Marsalis trio. Met Alice op piano, Bill Huntington op bas en Jason zijn zoon op drums. Het komt van het eh, album On the Second Occasion. Het nummer is getiteld Things You Never Were. En <clears throat> dat was het Alice Marsalis Studio. ZFM Jazz. En dan gaan we nu luisteren naar Mel Tormé, Jerry Mulligan en George Shearing. Jerry Mulligan heeft zijn orkest meegenomen. En uit George op piano en Mel Tormé voor het vocale werk. Het is eh, een van mijn favoriete albums, getiteld eh, The Classic Concert Live. Het is een live recording uit Carnegie Hall, gemaakt op 29 juni 1982. Luistert u naar I've Heard That Song Before. Because we've heard these songs before. We like to hear them more and more. Because they're great old melodies. And that's just what we're here to do. Tonight we'll sing and we'll play tunes you don't hear every day. We plan to stir up some memories from way back when right up to 1982. Before this evening's work is through, we got some real fun in store. We'll get right on with it then, so you can think about when you've heard these lovely songs before. 1982. Before this evening's work is through, we got some real fun in store. We'll get right on with it then, so you can not think about when you heard these lovely songs. Ja, dat was eh, de stem van Mel Tormé. En die tweede stem die u hoorde was van eh, Jerry Mulligan zelf. Eh, die ook een vocaal steentje bijdroeg. Goed, het loopt tegen 11. We gaan weer snel door met Hammond-organist Jimmy Smith... van zijn album The Cat Swings Again...